met het NOS Journaal. In navolging van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk... willen ook Canada en Malta de Palestijnse staat erkennen. Canada zegt dat mede te gaan doen vanwege toezeggingen van de Palestijnse autoriteit... over bestuurlijke hervormingen en verkiezingen volgend jaar. Malta laat weten dat de erkenning van de Palestijnse staat... onderdeel is van inspanningen voor een duurzame vrede in het Midden-Oosten... In onder meer Kiev en Lviv zijn mensen de straat op gegaan... omdat ze willen dat een anticorruptieorganisatie onafhankelijk kan blijven. Vorige week werd een wet aangenomen die de positie van anticorruptieorganen verzwakt. Na protesten en internationale druk ligt er nu een nieuw voorstel... dat die wet grotendeels ongedaan moet maken. Het Oekraïense parlement gaat daar vandaag over stemmen. Bij het Friese dorp Beurdaard is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding... De automobilist die bij het ongeval was betrokken is doorgereden. De bestuurder en het voertuig zijn nog niet gevonden. De politie zegt dat de zwarte auto flinke schade moet hebben en onder meer een spiegel mist. Via Burgernet roept de politie mensen in de omgeving van Burdaat op zich te melden als ze iets hebben gezien. De Amerikaanse legerhelikopter die begin dit jaar in botsing kwam met een passagiersvliegtuig in Washington vloog te hoog. Volgens onderzoekers zit er een afwijking in de hoogtemeters van de Black Hawk helikopters... waardoor het toestel mogelijk 40 meter hoger vloog dan de bedoeling was. Door de crash in januari kwamen het vliegtuig en de legerhelikopter neer in de rivier. Alle 67 inzittenden kwamen om het leven. Het was de zwaarste vliegtuigcrash in de Verenigde Staten in meer dan 20 jaar...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 beginning The pen's in my hand Ending unplanned Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illuminate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 闹走。 strings. You can't feel.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 De automobilist die bij het ongeval betrokken was, is doorgereden. De politie is naar die automobilist en de auto op zoek. Op de WK Langebaan Zwemmen heeft Marit Steenbergen zich geplaatst voor de halve finale in de 100 meter vrije slag. Ze werd gedeeld tweede. Milou van Wijk bereikte de halve finale met een twaalfde tijd. Het weer bewolkt met later af en toe zon, een enkele bui en kans op onweer. Het wordt maximaal 23 graden. Dit is ZFM. Thank you. and tough, and nothing's gonna knock this girl down. I'm a rough ZFM. ZFM.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 chapter, and the apple sure